baby, about the curves you got. Deeply hot, hot for the curves you got. Deeply dippy about the fun we had. Deeply mad, mad for the fun we had. Oh, my love, I can't make head nor tail of passion. Oh, my love, let's set sail for seas of man. Spanish eyes, Sierra smile, legs that go on for miles. sail for seas of passion. Oh, my love, I can't make head nor tail of passion. Oh, my love, so let's set sail for seas of passion now.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 De inwoners en toeristen in Bergen aan Zee mogen weer terug naar huis. Dat heeft burgemeester Hafkamp van Bergen gezegd in de sporthal... waar enkele tientallen mensen waren opgevangen. Vanwege de grote brand in het duingebied waren alle 450 inwoners en ruim 140 toeristen geëvacueerd. Eerder zei de burgemeester al dat het met de bestrijding van het vuur de goede kant op gaat. Sinds vijf uur afgelopen middag woedde in de duinen tussen Bergen en Schorrel een heidebrand. De brand is nog niet helemaal geblust, maar de brandweer gaat ervan uit dat het vuur Bergen aan Zee niet meer kan bereiken. Vorig jaar was er ook een aantal grote duinbranden in het gebied. Vermoedelijk was daarbij sprake van brandstichting. Staatssecretaris Bijlenveld van Koninkrijksrelaties is in botsing gekomen met de Tweede Kamer over de politie op de Antillen. Nederlandse en Antilliaanse rechercheurs bestrijden daar nu samen de georganiseerde misdaad. Maar dat gaat veranderen als later dit jaar Curaçao en Sint Maarten eigen politiekorpsen krijgen. In het kader van de staatskundige hervormingen binnen het Koninkrijk. Het kabinet wil het bestrijden van de zware criminaliteit over twee jaar overdragen aan de lokale korpsen. Maar een Kamermeerderheid van CDA, PvdA en VVD vindt dat geen goed idee. Later vandaag wordt duidelijk of de drie partijen en staatssecretaris Bijleveld een oplossing hebben gevonden voor het politieconflict op de Antillen. Met een muzikaal programma in het Concertgebouw heeft Amsterdam afscheid genomen van burgemeester Cohen. Er waren, drie, waren optredens van onder meer het Amsterdams Jeugdorkest en dansers van het ROC. De avond in het Concertgebouw was alleen voor genodigden. Er waren zo'n 500 mensen uitgenodigd onder wie...